Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is heel makkelijk om op de middelbare school illegaal vuurwerk te kopen. Daar zijn mijn collega's van NOS Stories achter gekomen. Op zeker 275 scholen wordt bijvoorbeeld op de gang of op het toilet gedeeld in cobra's. Experts zijn er niet blij mee, vertelt Stories-collega Lisanne. We spraken ook met Veiligheid NL, dus die doen echt onderzoek naar eh, letsel na het afsteken van vuurwerk. En zij zeggen, ja, zo'n cobra, dat is gewoon een explosief. Dat is gewoon zo krachtig. Ehm, en zij zien ook nog eens eh, toenemen dat eh, ja, het aantal jongeren dat gewond raakt na het afsteken van dat illegale vuurwerk. En als het dus op deze manier al best wel laagdrempelig is om aan vuurwerk te komen dan is dat best wel zorgelijk, zeggen zij. Op sommige scholen proberen ze de handel in vuurwerk te stoppen door kluisjes te controleren. En zo'n beetje nu gaan de treinen in Brabant en Limburg weer rijden. Er werd daar vanmorgen gestaakt door ProRail mensen omdat die meer geld willen. De onderhandelingen tussen de vakbond en het spoorbedrijf zitten intussen muurvast. Het zou dus kunnen dat er binnenkort nog grotere stakingen op het spoor komen. Meisjes van 13 tot 18 jaar zijn een stuk minder gelukkig dan jongens van dezelfde leeftijd. Dat zegt de kinderombudsvrouw. Ze heeft onder meer gekeken naar het verschil tussen hoe kinderen zich online en offline voelen. Daaruit blijkt dat het verschil tussen jongens en meisjes online het grootst is. Bijna een kwart van de meisjes geeft hun online leven een onvoldoende. Bij jongens is het zo'n 14 procent. Bij het onderzoek, eh, uit het onderzoek komt ook dat meisjes vooral druk voelen door sociale media, online pestgedrag en het constant bereikbaar moeten zijn. Het is niet te hopen dat veel mensen gisteravond zijn opgebleven om het Nederlands elftal te kijken. Oranje moest in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina. Daar stond eigenlijk niets meer op het spel. En dat was ook te merken, vonden onze analisten. Het was niet om aan te gluren. Nee. Ik ben daar echt helemaal niks zitten kijken. En het waren de wissels. En uiteindelijk zijn er nog wat wissels ingekomen. Maar ja, dit is... Eh, ja, ik vind het een blamage. Het werd 1-1. Oranje was al geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League. En die zijn in maart volgend jaar. Het weer nog kan het niet mooier maken. Het wordt een grijze dag met in het hele land winterse buien... met harde windstoten en af en toe ook een klap onweer. Pas op, het kan ook glad worden. Het wordt 4 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk door het slechte weer. De files vanaf een kwartier vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen naar de west en watergaas Watergraafsmeer 11 kilometer met 20 minuten vertraging... A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht 7 kilometer. Daar is de vertraging ruim een half uur. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en de afrit Hoorn 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. A7 Den Hoeven richting Zaanstad. Tussen Wochtum en Purmerend Noord 11 kilometer met drie kwartier vertraging. Ook daar wordt gewerkt aan de vangrail. De linkerrijstrook is voorlopig dicht.